Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Schoof was tot woensdag niet op de hoogte van het Oeganda-plan van de PVV-ministers Klever en Faber. Dat zei hij na afloop van de EU-top, waar veel over asielbeleid is gesproken. Woensdag maakte Klever tijdens een bezoek aan Oeganda bekend dat zij en Faber onderzoeken of uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers naar dat land kunnen worden gestuurd. Volgens Stoof, Schoof is het een innovatieve oplossing waarover wel meer wordt gesproken in Europa. Dat hij er niet eerder van wist, vindt hij geen probleem. Hij zegt dat niet elk idee meteen in het kabinet hoeft te worden besproken. Dat komt volgens hem wel bij de besluitvorming. De Amerikaanse president Biden heeft opgetogen gereageerd op de dood van Hamas-leider Sinwar. Geen enkele terrorist kan ontsnappen aan gerechtigheid, zei Biden. Ook ziet hij nu een nieuwe mogelijkheid om de Israëlische gijzelaars te bevrijden. De dood van Sinwar lijkt een toevalstreffer. De Israëlische inlichtingendiensten gingen ervan uit dat hij zich onder de grond zou schuilhouden. Maar hij bleek in een zwaar gehavend gebouw te zitten. Israëlische leger heeft dronebeelden gedeeld waarop te zien is dat een gemaskerde man in het gebouw, volgens Israël Sinwar, een stok naar de drone gooit. Het VPRO-tv-programma Dwars door de Lage Landen heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma van drie Vlaamse tv-makers kreeg meer stemmen dan de andere twee genomineerden, BNB Vol Liefde en Denkend aan Holland. In de Champions League voor vrouwen heeft FC Twente thuis met 1-3 verloren van Chelsea. Voor Twente scoorde Nike van Dijk in de 68ste minuut. Het was de tweede groepswedstrijd. Het weer. Vannacht enkele buien en ook kans op mist. Minima tussen 11 en 14 graden. De dag begint mistig met mogelijk nog wat lichte regen.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 voor me. Give me the bomb so I can blow off the sum. MTV, they call me this man, magician, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon.